Voordat informatie wordt gedeeld, moeten de diensten inschatten... wat de risico's zijn en onder welke omstandigheden er mag worden samengewerkt. Maar dat gebeurt volgens de toezichthouder niet goed genoeg. De AIVD heeft beterschap beloofd. Het Openbaar Ministerie denkt dat de groep rondom crimineel Ridouan T. betrokken is geweest bij zeker zeven moordopdrachten. T zou persoonlijke opdracht hebben gegeven voor meerdere moorden in het Nederlands-Marokkaanse criminele milieu. Dat bleek bij een tussentijdse zitting in de rechtszaak. Volgens het OM is het tot nu toe bewijs dat Ridouan T. en leden van zijn groep drie liquidaties hebben uitgevoerd. Chefkok John Halvemaan is overleden. Hij bracht in de jaren 70 de nouvelle cuisine naar ons land. De Amsterdamse kok was een van de eerste chefs... die Aziatische invloeden en streekproducten in zijn gerechten verwerkte. In drie Amsterdamse restaurants waar hij werkte... verdiende hij een Michelinster. John Halvemaan leed aan een ongeneeslijke vorm van prostaatkanker. Hij was 69 jaar. In de Rotterdamse haven is nog nooit zoveel cocaïne onderschept als vorig jaar. Het was in totaal bijna 19.000 kilo, zegt het Openbaar Ministerie. Een jaar eerder was er nog sprake van een daling. Een van de opvallendste vangsten in Rotterdam was een partij van 1300 kilo cocaïne... die verstopt was in diepgevroren kippenlevertjes. Dan is weer nog bewolkt en regenachtig, ook vanavond en vannacht.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 De avondspits is wat drukker dan normaal. Toch zijn er niet al te veel bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het verkeer langzaam... tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen over 7 kilometer... met 10 minuten oponthoud. Wat meer vertraging dan anders is op de A9 Amstelveen richting Alkmaar...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 Now I'm strong enough for both of us. Both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. the dirt. search for you all night long, screaming I, I, I wanna know where you've gone. Ain't gonna stop 'cause the love's too strong. Where do you hide? I, I Let me know where you've gone. Where have you gone? Let me know. I wanna know where you've gone. I'm gonna search for you. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl I have a dream that one day this nation will rise up make me able No! no. notice you around. I find you very attractive. I've noticed you around. Um, I find you very attractive. Would you go to bed with me?